Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer daklozen en mensen zonder verblijfsvergunning kloppen aan voor zorg. Ze hebben geen zorgverzekering, maar bij een bepaalde organisatie kunnen huisartsen voor deze mensen alsnog een declaratie indienen. En bij die organisatie zien ze veel meer aanvragen binnenkomen. Artsen maken zich zorgen hierom. Onverzekerde mensen kunnen op veel plekken niet terecht en lopen daardoor vaak te lang met hun klachten rond. Deze mensen hebben geen verzekering, uh, hebben vaak ook een beperkt netwerk en eh, ja, eh, horen dan een aantal keer nee en laten het daarbij. Dus wij, wij zien wel dat mensen vaak met uitgestelde zorgproblemen komen. Dus eh, waar iemand komt met een beginnend absces in mijn eigen praktijk hier om de hoek... komen mensen hier met eh, ja, gevorderde gezondheidsproblemen. Vorig jaar werden er 58.000 declaraties van onverzekerde mensen ingediend. Het jaar daarvoor waren het er nog zo'n 43.000. Het Nederlands elftal zich druk aan het voorbereiden... voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Oranje speelt morgen de derde kwalificatiewedstrijd in Eindhoven. En wie er in het doel staat, Mark Vlekken. Hij mag de ballen gaan tegenhouden. En dat had hij zelf ook wel verwacht, zei hij eerder. Dat ik persoonlijk denk dat ik gewoon de beste papieren heb op dit moment. Waarom? Ehm, ik speel tot nu toe alle wedstrijden. Ik zit om een, eh, om een goed, goed niveau. Ik zit, zit in mijn, eh, ik zit lekker in mijn vel. Eh, ik heb mijn vorm te pakken. En ja, die hoop ik dan gewoon door te mogen dragen naar het Nederlands elftal toe. Inmiddels is ook duidelijk wie de pot gaat fluiten. Dat is de Engelse scheids Michael Oliver, geen onbekende. Hij floot onder meer twee jaar geleden de WK-kwalificatiepot tegen Turkije. En veel gamers balen, want de PlayStation Plus abonnementen zijn vanaf vandaag duurder. Een basisabonnement is nu 12 euro per jaar duurder. Premiumleden moeten jaarlijks ruim 30 euro neertellen. Dat komt onder meer doordat ze het bij PlayStation anders gaan doen, zegt gamejournalist Bastiaan Vroegop. Ze willen nu echt een soort van Netflix ervan maken. Om ook te concurreren met Xbox. Die doet hetzelfde. Dus dat jij een vast bedrag eh, betaalt. En dan heb je een hele bibliotheek aan games om te spelen. Dus ik denk dat dat misschien duurder is dan ze hadden geanticipeerd. Dat dat misschien een beetje meespeelt. En het zal dus ook gewoon zijn dat ze willen kijken of ze er ook een beetje mee wegkomen. Ze zijn marktleider. Uh, als jij graag online PlayStation games speelt. Ja, je kan niet naar een andere dienst overstappen. Gamers zijn boos. Op social media krijgt PlayStation er flink van langs. Het weer, een zomerse dag, veel zon. Het is flink warm, maximaal 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Update. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen is de vertraging 5 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Amstelveen Stadshart 10 minuten oponthoud. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 你们。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 No! Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet mag waarschijnlijk niet meer beslissen over bezuinigingen op de ouderenzorg. De Tweede Kamer wil het onderwerp zo goed als zeker controversieel verklaren. De Kamercommissie voor Volksgezondheid vindt de bezuinigingen te ver gaan. Politiekorpschef Henk van Essen stopt mee. Van Essen zit 1 oktober 10 jaar in de korpsleiding. Hij noemt het een mooi en natuurlijk moment om het stokje over te dragen. En bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. In de stad Konstantinivka, in de regio Donetsk, werden een markt, winkels en een apotheek geraakt. Het weer, het is zonnig en droog bij 28 tot 31 graden.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 City in a funky cheap hotel. Is jouw keuze, ZFM. I don't wanna dance, dance with your baby no more. I never do something to hurt you.